Jelle Visser met het NOS-journaal. Russische troepen proberen via land de azovstal in de Oekraïnse havenstad Mariupol te bestormen. Daarbij worden bombardementen en artillerievuur ingezet... zegt een adviseur van president Zelensky. De fabriek is het laatste bolwerk dat de Oekraïnse militairen nog in handen hebben. De adviseur roept op tot een staakt het vuren tijdens de paasviering... en vraagt Rusland om burgers de mogelijkheid te geven... het gebied veilig te verlaten. In de fabriek zitten ook nog zo'n duizend burgers. De twee bestuursvoorzitters van de partij Volt stappen op naar kritiek van leden op de aanpak van de kwestie Gundogan. Het Tweede Kamerlid werd half februari geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze stapte naar de rechter en die gaf haar gelijk, maar vorige maand werd Gundogan alsnog uit de partij gezet. Op een ledencongres vandaag in Den Bosch was veel kritiek op het handelen van de partijtop. De Turkse president Erdogan heeft Oekraïne aangeboden te bemiddelen in de crisis met Rusland. In een telefoongesprek zei Erdogan dat hij op alle mogelijke manieren wil helpen. Hij zei ook dat er garanties moeten komen om burgers en gewonden te evacueren uit de belegerde havenstad Mariupol. Turkije is een van de weinige landen die goede contacten heeft met Oekraïne en met Rusland. De stoffelijke resten van 17 Franse militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog omkwamen... zijn herbegraven op een Turkse oorlogsbegraafplaats. Ze sneuvelden bij de slag om Gallipoli tussen 1915 en 1916... toen de Fransen samen met de Britten vochten tegen de troepen van het Ottomaanse Rijk. De resten werden gevonden tijdens bouwwerkzaamheden in de Dardanellen. Dat is een zeestraat in het noordwesten van Turkije. In dat gebied vielen tijdens de veldslag zo'n 130.000 doden onder Ottomaanse en geallieerde troepen. En dan het weer, zon en stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat vrijwel wind. Het is 11 tot 18 graden. Morgen in het zuiden een bui. Vooral in het noorden schijnt de zon. Het wordt overdag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Vinkenveen en Knopend Holendrecht 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A9 naar Amstelveen is dicht. En op de A10, de ring van Amsterdam, ook daar gebeurde een ongeluk. Tussen Knopend Watergaasmeer en Knopend Amstel 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je moet hier niet een beetje op hem letten Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? Ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, een kleine president de wereld gek. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. mooier. mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. ZFM. ZFM. at a party What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me?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 Back to the hood, we soldier. The music they can make it back scandal. But they kicked in and award shows and we winning now. Gotta keep it coming, food in my baby's mouth. And things change like relationships. Ain't did nothing, now you wanna flip doing me for things you would never made on your own. Now I wanna stand why thugs make it lead a hood, buy a bigger home. Stick in the hood, mess with scrubs in the home. Be gone, you can't really help a doctor if it ain't meant to be. With a little ooh with a little ooh I'm tired of trying to help these thugs.